van 1 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De EU-landen willen sancties instellen tegen Wit-Rusland... naar aanleiding van de arrestatie van journalist Roman Protasevich. Dat is besloten op een top in Brussel. De regeringsleiders willen onder meer dat, de, dat Wit-Russische vliegmaatschappijen... worden geweerd in de Europese Unie. Protasevich werd dit weekend opgepakt in Minsk... nadat het vliegtuig waarin hij zat gedwongen werd om uit te wijken. De dreiging met een aanslag tegen het Belgische mediabedrijf DPG... kwam van Nederlandse rechtsextremisten. Dat schrijven Belgische media op basis van bronnen bij de politie. Het hoofdkantoor in Antwerpen is door de dreiging korte tijd ontruimd geweest. Het uiteindelijke doel zou zijn geweest om het adres van viroloog Mark van Rans te achterhalen. Die zit ondergedoken omdat de voortvluchtige militair Jurgen Konings het op hem gemunt zou hebben. DBG Media is het moederbedrijf van onder meer de Volkskrant en het AD. In Mali zouden de president, de premier en de minister van Defensie van de interimregering zijn opgepakt door een groep militairen. Dat melden meerdere internationale persbureaus op basis van regerings- en militaire bronnen. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar een paar uur voor de arrestaties heeft de overgangsregering van Mali, die werd ingesteld na een eerdere militaire coup, nieuwe ministers benoemd. Sommige militaire officieren kregen daarbij een ministerspost... en twee officieren werden juist uit de regering gezet. Op Aruba wordt de avondklok vandaag afgeschaft. Ook de gebiedsverboden, die onder meer gelden op het strand, worden opgeheven. De avondklok was de afgelopen weken al ingekort... en gold nog van middernacht tot half vijf ochtends. Restaurants en uitgaansgelegenheden moeten nog wel steeds om 11 uur de deuren sluiten.